2 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het spoor is in 2027 zo goed als vol, verwacht de NS. Het komt doordat het aantal reizigers veel harder groeit dan verwacht. Afgelopen half jaar was er een groei van ruim 4,5 procent, het dubbele dan waarop was gerekend. De groei gaat zo hard dat de dienstregeling in 2027 nauwelijks kan worden uitgebreid. NS-topman Van Boksel wil daarom snel meer geld om de capaciteit van het spoor te vergroten. Het dak van het AZ-stadion kan verder instorten, zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Er is volgens de raad een acuut risico, omdat er in het dak nog twee breuken en verdachte plekken zijn gevonden. Uit het verkennend onderzoek blijkt dat het instorten van de overkapping afgelopen zaterdag is veroorzaakt door falende lasverbindingen. Honderden mensen betuigen hun medeleven na het overlijden van prinses Christina vanochtend. Online condoleanceregisters stromen vol met berichten. Ook vanuit de politiek wordt gereageerd. Premier Rutte wijst op haar grote liefde voor muziek en ontwikkeling voor jong zangtalent. Prinses Christina overleed vanochtend op het complex van Paleis Noordeinde. Ze had botkanker en was 72 jaar. Op NPO 1 wordt vanavond na het 8 uur journaal een portret van Christina uitgezonden. De leider van de Italiaanse regeringspartij Lega, Matteo Salvini... lijkt op zijn schreden terug te keren met zijn plan voor nieuwe verkiezingen. Vorige week zei hij geen heil meer te zien... in de samenwerking van zijn partij met de Vijf Hij wilde een vertrouwensstemming en nieuwe verkiezingen. Nu lijkt de Vijf het op een akkoordje te willen gooien... met de sociaal-democratische PD. Salvini zei in een interview met het Italiaanse Sky News... best door te willen gaan met de huidige regering... al is er misschien wel een ministerswissel nodig. De Vijf zegt dat de schade al is berokkend. Het weer, het raakt vanmiddag geleid bewolkt en het is 20 tot 23 graden.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 Drink ik uit een pure waterboom En slaap onder een deken Thank Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl about the groove. Y'all are crazy, man. what you to is ZFM. ZFM. You got me now, game, set, and match. Don't seem to be no catch.